Hij kondigde aan dat hij China flink onder druk gaat zetten om zijn markten open te stellen voor buitenlandse bedrijven. De harde woorden tegen China komen op een moment dat de relatie tussen de VS en China al zwaar onder druk staat. China is woedend op Obama omdat hij van plan is de Dalai Lama te ontmoeten, de geestelijk leider van Tibet. Ook het Amerikaanse plan om voor miljarden dollars aan wapens te verkopen aan Taiwan is Peking een doorn in het oog. De Amerikaans-Europese ruimtemissie Cassini-Huygens is opnieuw verlengd. De ruimtesonde zal nu zeker tot en met 2017 onderzoek doen aan de planeet Saturnus. De missie zou oorspronkelijk eind 2008 eindigen, maar omdat er nog steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan, willen de betrokken wetenschappers doorgaan. De komende jaren richten ze zich op de seizoenen van Saturnus. Verder gaat de ruimtesonde door met het maken van foto's van de planeet en zijn meer dan 60 manen. Afgelopen jaren heeft Cassini Hagens al ruim 210.000 foto's naar de aarde gestuurd. Een veiling bij Sotheby's in Londen heeft gisteren verschillende records gebroken. Een beeldhouwwerk van de 20e eeuwse kunstenaar Giacometti ging voor 65 miljoen pond van de hand, omgerekend ruim 74 miljoen euro. Volgens Sotheby's is dat een recordbedrag voor een kunstwerk op een veiling. Het werk van de Zwitserse beeldhouwer is een levensgroot bronzen beeld van een lopende man, getiteld Lomki Mars. marche. Het schilderij Keertje in Cassone van Gustav Klimt bracht ruim 30 miljoen euro op. Een record voor een landschap van Klimt. De totale opbrengst van de veiling van de impressionistische en moderne kunst was 167 miljoen euro. Volgens Sotheby's de hoogste opbrengst ooit van een veiling in Londen. Het weer, af en toe regen, maar in het noordoosten ook sneeuw en mogelijk ijzel met kans op gladheid.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 dog